Het is voor het eerst dat een rechter zoiets besluit voor een groot bedrijf als Shell kan volgens Milieudefensie voor meer bedrijven gevolgen hebben. Het is tegelijk een signaal aan alle grote vervuilers in de wereld. Maak je borst maar nat, want iedereen moet nu aan de slag om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Ook de grote vervuilers, ook bedrijven zoals Shell. Het is prachtig. Shell gaat waarschijnlijk in hoger beroep. Alle seinen staan op groen voor nieuwe versoepelingen volgende week zaterdag. Restaurants en cafés mogen open, net als musea, theaters en de bios. Er is een kleine slag om de arm. De coronacijfers moeten wel positief blijven. Vrijdagavond geeft minister De Jonge en premier Rutte weer een persconferentie. En sinds vandaag kun je op Instagram de likes onder berichten verbergen. En je kan ook nog de reacties uitzetten. Voor sommige gebruikers zorgen al die likes voor stress. En dit moet ervoor zorgen dat de focus weer uitgaat naar de foto of video. Ook op Facebook zou je binnenkort de likes moeten kunnen verbergen. De politie waarschuwt voor sms'jes waarin staat dat er een pakketje naar je onderweg is. In die berichtjes staat dat je een app moet installeren om de bezorging te kunnen volgen. Niet doen, zegt de politie, want het is oplichting. Al 24.000 Nederlanders trapten er afgelopen week in. En dat kan grote gevolgen hebben, zegt de fraudehelpdesk. Het gevaarlijke van deze sms'jes is dat achter die link kwaadaardige software zit. En als je dus geklikt hebt op zo'n link, dan zit die software op je telefoon... waarmee onder meer vanuit jouw nummer allerlei sms'jes verder verstuurd eh, kunnen worden naar andere mensen... waarbij jij op voor de kosten opdraait. Ook kunnen criminelen via de software aan je gegevens van bijvoorbeeld internetbankieren komen. Het lijkt erop dat vooral Android-gebruikers slachtoffer worden van de nep-sms'jes. En tot slot nog het weer. Het regent en er staat een stevige wind.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 Je hoorde wat, Cherry. Ehm, twee uurtjes dus het programma Grasduinen. Mocht je je afvragen, waar was jij vorige week? Ik had mezelf een, vakantie naar Italië beloofd, maar dat liep anders. mijn vader is helaas vorige week overleden. Dus in de tweede uur een plaatje natuurlijk voor mijn voor me voor mijn ouwe, zo mag ik het wel zeggen. Dat betekent ook dat ik het programma niet heb kunnen voorbereiden. Helemaal niet 0,0. Dus alles gaat uit de losse pols. Ik heb eigenlijk een hoop cd's en een hoop opeens eh, uit de kast getrokken. En eh, ben hier eh, met volle vaart uh, naartoe gereden. Ehm, dus we gaan wel zien waar dit programma gaat eindigen. En dat is eigenlijk ook, het hele programma heet ook Grasduinen. Dus dat is ook precies waar dat neerkomt. Gewoon een beetje door de boksen en door de, door de cd'tjes graaien. En dan maar kijken wat daaruit voortkomt. Wie ik wel denk dat ik sowieso... want ik heb het natuurlijk net al een klein beetje zitten bekijken... wie ik wel met zekerheid kan zeggen... nou, waarschijnlijk eh, Gil Scott Heron... en waarschijnlijk Esther Phillips en Bill Withers... Rachel Farrell, de nieuwe van John Baptiste... ga ik ook zeker draaien in het uh, tweede uur. Natuurlijk de Rip of the Record. En eh, in het tweede uur gaan we ook nog een rondje langs de podia. Nogmaals, leuk dat je luistert. Tot 18 uur vanavond, Robben Met het programma Grasduinen hier op CFM. I'm in the mood. I'm in the mood. Some of your love, some of your love. I'm coming on. Some of your love, some of your love. I'm in the mood. Mm-hmm. I'm in the mood, baby. <laughs> I'm in the mood for some of your love. dus alweer tien voor half zeven geworden. Joris Spanky Wilson, eh, de, de dame heeft haar naam eh, Spanky te danken... aan de vele klappen van haar vader. Met het nummer van Cream, Sunshine of Your Love. Eh, daarvoor I'm in the Mood, die heb ik echt lang niet gehoord. Johnny Hooker met Bonnie Raitt. En we begonnen met de Fatback Band. Met Mister, Basement. Straks dus de rip of the record. En deze plaat had daar ook heel goed in gekund. Oh, je n'ai plus de visage. Je reste caché. Caché dans ton ombre. Ton ombre portée. Je suis dans l'espace, un temple de glace. Je n'aime plus rien du tout. Malgré les menaces, comme tout me lasse, je m'en fous, je m'en fous. Si dans tes bontés internationales, je ne vaux plus le coup. C'est l'adieu aux armes, l'oubli est en place, et alors je m'en fous. donnez-moi lumière sur ce champ muet. De long champ de misère et de vanité. Comme tout est triste dans l'air, où tout est à côté. Ami, voilà ma prière. Voilà mes péchés. Je suis dans l'espace, un temple de glace, je n'aime plus rien du tout. Oh, je m'en fous, je m'en fous. Je vis dans la crasse, je suis dégueulasse, et alors Le chien de l'espace, dans la glace, n'aboira plus. D'Angelo helemaal niet draaien. Maar dat doet er verder niet toe, want het blijft een fantastisch nummer natuurlijk. Ik wil hem op mop eh, draaien, maar die doe, ik, eh, die doe ik direct nog wel eventjes. Daarvoor Jean-Louis Murat met eh, Fort Alamo en daarvoor Wilbert Harrison... Het origineel dan, want je kent het natuurlijk eigenlijk van de wereldhit van Roxy Music... met uh, Let's Stick Together. En dat brengt me dan ook meteen bij The Rip of the Record. Welke plaat staat er aan de basis van een hit van nu? Ehm, nou, eh, in 1999 had de Basement Jacks die hadden een hit met de eh, Red Alert. Ehm, niet per se een hele grote top 40 hits. Ze eh, hadden de hoogste noteringen op de 31ste positie. Maar ze hadden wel ontzettend veel airplay. Ehm, en die hadden ze dus te danken aan een band uit het verleden. En die band die heet Locksmith. Het nummer komt uit 1980 en het nummer heet Far Beyond. the Hong Kong. You must get the Hong Kong. Ken je wel, denk ik. Uit 1999, de Basement Jacks. Die hadden een grote hit met de Red Alert. Bedanken dus aan Locksmith uit 1980 met het nummer Far Beyond. Normaal eh, draai ik nou eens... Ik moet iets afreageren, denk ik. Want normaal eh, draai ik nou zo hard in het eerste uur. Maar ik doe er nog eentje. Daarna zal ik wat rustiger, eh, rustiger gaan draaien. De Cool Company met Floating. just to make a little love to the night, yeah. Is it ideal? Well, no, not quite. But hey, this the form you love, and I guess that's your form you love. What do you do when the madman moves? You've been making staring at you. What do you do when the love runs low and you know it won't last long? do you do when the love run low and you know it won't last long? Where do you go when the money comes slow but the bills just let it grow? How should I know? How should I know? Oh, yeah. I just stay afloat. I be floating like a bubble made of soap. Your drink with colors in the sun. There's no denying that I'm dope, looking like a rainbow as I'm coming round. Listen for the pop, never makes a sound. Another man down, another, another man down. It's moving me up. Moving, it's moving me up. Every step is moving me up. Moving, moving me up. Each tiny, tiny jump over. Every step is moving me up. geweest. En Ibrahim Malouf, eh, trompetist, hoorde je. Eh, straks in twee uur eh, de concertagenda. Ik ga een beetje langs de podia hier in, uh, in Haarlem en Amsterdam, et cetera. Maar ik kan je alvast verklappen, ehm, weliswaar niet in Haarlem en Amsterdam... maar dat deze meneer Ibrahim Malouf naar Tivoli komt in Utrecht. En daarvoor hoorde je José González. En ook hij komt naar Paradiso, of naar Amsterdam, naar de Paradiso op 2 november. We gaan er even uit voor onze reclameinkomsten en voor het nieuws ik eh, kan je eigenlijk ook wel verklappen... dat ook deze man eh, naar Nederland gaat komen. En wel naar eh, de Sickeldoom volgend jaar volgens mij. Maar dat hoor je straks in het tweede uur. Van zijn nieuwe cd, The Talking Reality Television Blues, Tom Jones. I'll sing you a song about a crazy old world that's coming along. Till one day, some fool made the decision to turn on the television. Of course, radio reported we'd all ignore it. Paper said we'd have no time for it. But before you knew it, you knew Milton Berle. We all had a new escape from the world. All tuned in before too soon, we were watching a man walk on the moon. He made it look as easy as driving a car. Video killed the radio star. I got the talking blues. to do, all you gotta do is rhyme a line or two. Rhyme a line or two, and then you don't even have to rhyme again. See? I can say anything I want to now. Well, you know, within reason. sitcom catchphrase game show nation. Television soon defied explanation. As the situation took to such a degree that eventually we all heard about cable TV. Of course, free TV news swore we'd ignore it, that the average family could never afford it. But again, they were wrong, eventually. Everybody wanted their MTV. We were all tuned in, but now the shock was watching a kid do a thing called the moonwalk. Sliding backwards, really, was eventually too far. Reality killed that video star. I got to talk the blues. assembled at first, it was hard to foresee the impending collision with reality. But it soon seemed TV turned on itself when the real world came on like it was something else. Of course, actors all acted like they weren't flawed, hoping eventually that we'd all get bored. But one after another, we pretended not to act as we hurtled ever forward towards alternative facts. Then a show called The Apprentice came on, and pretty soon, an old man with a comb over had sold us the moon.